Kees Groot met het NOS-journaal. Het doden in Jemen loopt op. Volgens de VN zijn er zeker 140 doden en meer dan 500 gewonden gevallen bij de aanval... die vermoedelijk is uitgevoerd door Saoedische gevechtsvliegtuigen. In Jemen woedt een bloedige burgeroorlog. Saoedi-Arabië en andere Soenitische bondgenoten vechten samen met de verdreven regering... tegen Sjiitische Houthi-rebellen. Amerika heeft geschokt gereageerd op de aanval en heroverweegt de militaire steun die het geeft aan Saoedi-Arabië. In Palm Springs in Californië is een klopjacht gaande nadat drie agenten waren neergeschoten op straat. Twee van hen zijn overleden, zegt de korpsleiding. De agenten probeerden een familieruzie te sussen. Getuigen zeggen dat ze 10 tot 20 schoten hebben gehoord. De dader is mogelijk een verwarde man. Zijn vader zou vlak voor de schietpartij om hulp hebben gevraagd... omdat zijn zoon een wapen had en van plan was om agenten neer te schieten. De zoektocht naar de vermiste Groningse student Wietse Penning heeft nog niets opgeleverd. Zo'n 300 mensen hebben het noordelijke deel van de binnenstad uitgekampt... onder wie veel leden van Vindicat, de studentenvereniging van de 18-jarige Penning. Hij kwam vrijdagochtend niet thuis na een nacht stappen en is nog altijd spoorloos. De vrees bestaat dat de student in beschonken toestand in het water is gevallen. Terreurgroep IS heeft voor het eerst geprobeerd een aanslag te plegen op Amerikaanse militairen in Kuwait. Een man uit Egypte reed in een vuilniswagen gevuld met explosieven in op een pick-up truck van het Amerikaanse leger met daarin vijf militairen. De aanslag mislukte, alleen de Egyptenaar raakte gewond. In de vuilniswagen is propagandamateriaal van IS gevonden. Koeweit is sinds de Golfoorlog van 1991 een trouwe bondgenoot van de Amerikanen. Het weer, het koelt vannacht flink af naar 5 graden aan zee en landinwaarts tot rond het vriespunt. Er kan mist ontstaan. Morgen overdag neemt de bewolking toe en kan er in het noorden een bui vallen.